Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Voel je je eenzaam, depressief of zie je door corona even niet meer zitten? Dan kun je vanaf nu bellen of chatten met een hulplijn. Alles oké, dat is gratis en anoniem. Wij weten dat het lastig kan zijn om te vertellen dat het even niet zo goed met je gaat. En daarom vinden wij het ook ontzettend belangrijk om die drempel dus weg te nemen. De hulplijn is opgezet door de mensen van de kindertelefoon en bedoeld voor jongeren van 18 tot 24. De Amerikaanse staat Arkansas gaat jonge transgenders niet meer helpen. Als je nog geen 18 bent kun je daar geen operatie meer krijgen en ook geen hormoonbehandeling. De gouverneur van de staat probeerde de nieuwe regels nog tegen te houden. Maar de republikeinen in Arkansas hebben ze er toch doorgedrukt. Nog nooit was het zo'n dure boel in de Nederlandse straten. Bijna 85.000 huizen zijn nu meer dan een miljoen euro waard. Dat zijn er een stuk meer dan de 60.000 van een jaar eerder. Vooral in Zwolle, Eindhoven en Tilburg kwamen er veel miljoenen woningen bij. De meeste dure huizen staan in Amsterdam. Artsen moeten stoppen met het inzetten van kinderen als tolk. Dat zeggen mensenrechten en gezondheidsorganisaties. Bij bijvoorbeeld vluchtelingen die slecht of geen Nederlands spreken... moet hun kind vaak mee naar de dokter om de boel te vertalen. Het is vreselijk beeldje maar eens in dat je 12 bent... een jaar in Nederland woont en dan dat de dokter je vraagt... om voor je moeder te vertalen dat ze ongeneeslijk ziek is. Of de vraag stelt, die ik helaas ook hoor om je moeder te vragen wanneer ze voor het laatst seks heeft gehad. Nou, dat, wil je een kind niet aandoen, dat moeten we gewoon eh, stoppen. Vroeger was er een budget zodat artsen voor dit soort gesprekken een tol konden inhuren. Maar dat is in 2012 gestopt omdat het kabinet vond dat iedereen in Nederland Nederlands moet kunnen. Het weer. Het is vanmiddag wat vaker droog en het wordt een graad of 7. Ook morgen is het zo goed als droog met soms wat zon en iets warmer, maximaal 9 graden.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 Op ruim 27 kilometer van Ameland zijn de containers overboord geslagen. Drie van de containers bevatten droge goederen. één is geladen met aceton en de vijfde is leeg. Een Iraans schip in de Rode Zee is beschadigd geraakt door een explosie. Volgens de New York Times zit Israël achter de mijnaanval. Het zou een vergelding zijn voor aanvallen door Iran op Israëlische schepen. De zonnestudio's hebben hun rechtszaak tegen de staat verloren en blijven daarom voorlopig gesloten. De bruisvereniging had de zaak aangespannen omdat contactberoepen zoals kappers wel open mogen.